Dat blijkt uit een rapport van acht organisaties, waaronder Oxfam International. Het rapport is verschenen naar aanleiding van 30 jaar geweld in Afghanistan. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Afghanen de afgelopen drie decennia het slachtoffer is geworden van marteling of ander fysiek geweld. Dat gebeurde in de gevangenis of door de talloze gewapende bendes die het land onveilig maken. Ongeveer 75% van de bevolking is de afgelopen 30 jaar wel een keer gevlucht voor geweld. De meeste Afgaanden beschouwen de communistische periode van 1979 tot 1992 als de meest ellendige tijd die ze hebben meegemaakt. De politie in Venlo zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen stemmen zijn geronseld. Eerder waren er signalen over gerommel met volmachten. Daarop vroeg de burgemeester van Venlo om een onderzoek en dat heeft geen onwettige zaak aan het licht gebracht. Onder meer in Venlo zijn vandaag vanwege een gemeentelijke herindeling raadsverkiezingen. De voorzitters van de stembureaus hebben opdracht gekregen attent te zijn op stemmers die zich melden met meer dan twee volmachten. Twee is het maximum dat iemand mag meenemen. Eén op de drie wethouders haakt binnen vier jaar af. Dat blijkt uit onderzoek van het overheidsvakblad Binnenlands Bestuur. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 zijn er bijna 490 van de 1500 wethouders vertrokken. Dat gebeurde meestal door een politiek conflict. 10% diende ontslag in wegens gezondheidsproblemen. Door de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen die vandaag in zes gemeenten worden gehouden... moeten minstens 20 wethouders op zoek naar een andere baan. En daarmee komt het totaal aantal vertrokken wethouders dit jaar boven de 100 te liggen.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 You were. thought the pain would pass this empty house Música some solitary rock. A desperate lover left his mark. day. chameleon, I'm always in disguise. I read your future, but it's written in the past. Take a good look, my I'm Walking away before I do I'll flip the bird Excuse me mister I've got other things to do Than to stand here listening to you Stop talking